Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het beveiligingsteam van misdaadjournalist John van den Heuvel is niets verteld over het internetzoekgedrag van een verdachte in de moordzaak van Peter R. de Vries. Dat schrijven nu.nl en RTL Boulevard. Op de dag van de moord op de Vries googelde de verdachte Van den Heuvels naam nog. Diens beveiligingsteam kreeg dat nooit te horen. Van den Heuvel, die al jaren ernstig wordt bedreigd, hoorde het nieuws van journalisten. En noemt dat extra pijnlijk. Het OM erkent dat er zaken niet goed zijn gegaan. Het Oekraïense leger benadrukt dat er nog steeds wordt gevochten in en om de stad Bakhmut. Het Russische leger is al dagen bezig met een offensief om de stad te veroveren. In verschillende media werd de afgelopen dagen gespeculeerd over de terugtrekking van het Oekraïense leger. Onder meer het opblazen van twee belangrijke bruggen zou daarop wijzen. Maar een Oekraïense legerwoordvoerder zegt tegen CNN dat troepen elkaar afwisselen in de gevechten. Maar van een terugtrekking is volgens hem geen sprake politie heeft nog nauwelijks aanknopingspunten gevonden... in het onderzoek naar de dode baby die gisteren werd gevonden in de lek bij Lekkerkerk. Het meisje lag in een tas in een zijarm van de lek. Over de herkomst of haar ouders is nog niets bekend. Volgens de politie is het ook de vraag of de moeder wel medische zorg heeft gekregen. Na het busongeluk in de buurt van Grenoble liggen nog twee mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het zijn een chauffeur en een begeleider. De bus met 40 kinderen raakte in een bocht van de weg, mogelijk doordat de chauffeur onwel werd. 18 kinderen en één begeleider raakten licht gewond. De kinderen en hun begeleiders komen uit de omgeving van Parijs. Ze kwamen terug van een vakantieweek in de Alpen. Het weer overwegend bewolkt met soms een bui. Minima vannacht rond 2 graden. Morgen opnieuw vrij bewolkt, maar in het noorden kans op wat zon. Verspreid over het land enkele buien met soms natte sneeuw of hagel. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp 2 kilometer met 10 minuten vertraging.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 See, I heard it all before. All of your lies, all of your sweet talk. Baby this, baby that. But your lies ain't working now. Now, look who's hurting now. who's hurting I had to shut you down violating me.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 Cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like valedictorian. Uh, came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night just wanna have a good night. Hold up. If you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, and it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too.